Clemens Peters met het NOS-journaal. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 17 migranten omgekomen toen hun boot in moeilijkheden kwam... bij een poging om de Middellandse Zee over te steken. De kustwacht slaagde erin om 380 mensen levend van het schip te halen. Aan boord van het schip waren migranten uit Syrië, Egypte, Soudaan, Eritrea, Mali en Bangladesh. De 17 doden waren uit dat laatste land afkomstig. De afgelopen maanden verdronken er tientallen mensen bij pogingen om Europa te bereiken. Nu het zomer is en de weersomstandigheden gunstig, wagen meer mensen de oversteek. Vier grote farmaceuten in de VS hebben een schikking van 26 miljard dollar voorgesteld... aan tientallen Amerikaanse staten in verband met de opiatencrisis. Miljoenen Amerikanen zijn sinds eind jaren 90 verslaafd geraakt aan zware pijnstillers. Het medicijnmisbruik heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost. De farmaceuten wordt verweten dat ze te weinig hebben gedaan... om het grote verslavingsrisico van hun medicijnen duidelijk te maken. Staten en gemeenten procederen daarom al jaren tegen de farmaceuten. Sommige lokale overheden hebben al gezegd dat ze niet akkoord gaan met het voorstel. In de Rotterdamse haven zijn in 24 uur tijd vier partijen cocaïne onderschept. In totaal 2800 kilo. De drugs zaten onder meer verstopt in containers met jodium, noten en bananen. De containers waren bedoeld voor bedrijven in Nederland, België en Duitsland. Die hebben vermoedelijk niets met de smokkel te maken, zegt het Openbaar Ministerie. PSV heeft in de tweede voorronde van de Champions League gisteravond thuis met 5-1 gewonnen van Galatasaray. Sahavi was met drie doelpunten de grote man bij PSV. De andere Eindhovense doelpunten kwamen van Mario Götze. Volgende week is de return in Istanbul. Het weer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Overdag, met name in het noorden bewolking, in het zuiden is er volop zon.